12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een asielzoeker die door Nederland is uitgezet naar Bahrein... stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De man is na terugkeer in Bahrein veroordeeld tot levenslang... omdat zijn broer politiek activist is. Hij zou zijn mishandeld en onder druk een bekentenis hebben afgelegd. De man zegt dat Nederland dat had kunnen weten... en hoopt dat de Europese rechter bepaalt dat Nederland hem terug moet halen. In Servië zijn na, maanden, maandenlange protesten tegen de regering... vandaag de aanhangers van president Vucic de straat opgegaan. Met tienduizenden kwamen ze uit heel Servië... en uit de buurlanden Bosnië en Kosovo naar Belgrado. Vucic ligt onder vuur omdat veel mensen hem verantwoordelijk houden... voor de mishandeling van een linkse oppositieleider eind vorig jaar. Hij wordt wel gezien als de Servische Poetin... hoewel die naast goede contacten met Rusland ook lidmaatschap van de EU nastreeft. Tegen zijn aanhangers zei Vucic de afgelopen avond dat conflicten moeten worden opgelost met verkiezingen en niet met geweld. Het slotdebat voor de Oekraïense presidentsverkiezingen is uitgedraaid op een reeks beledigingen. In een afgeladen voetbalstadion gingen president Poroshenko en zijn uitdager, de acteur en komiek Zelensky, met elkaar in debat. Inhoudelijk willen ze ongeveer hetzelfde en daarom speelden ze vooral op de man. Zelensky vroeg zich af hoe het kan dat het arme Oekraïne zo'n rijke president heeft. Hij verweet Poroshenko dat hij met zijn snoepbedrijf veel geld verdient in Rusland, ondanks de sancties. Poroshenko benadrukte de onervarenheid van Zelensky en zei dat hij geen vuist kan maken tegen Poetin. Hij noemde Zelensky zelfs kleine Rus, wat in Oekraïne een zware belediging is. In de eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Heracles won thuis met 2-1 van Heerenveen. De Spanjaard Dalmau maakte de winnende treffer voor de ploeg uit Almelo. Heracles staat nu voorlopig vijfde, Heerenveen tiende.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 Oh, so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, party, trying my best to. dog is my only friend. I spend every day I've got being somebody I'm not. I miss you, I got We say done, oh, that's easier said than done. Getting harder to stick to our guns. Yeah. This feiern. like every day I miss your touch, your love all through the night. Looking for every way I spend my life to finally reach your smile.